Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een tripje naar Marokko zit er niet meer in. Vanaf middernacht stoppen twee Marokkaanse vliegmaatschappijen met vliegen tussen Nederland en Marokko. Ook vluchten tussen Marokko en Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gaan niet meer. En dat heeft te maken met corona, vertelt correspondent Samira Jadir. Volgens de media hier zou het gaan om een nieuwe Delta-variant. Die zou in deze drie landen te vinden zijn. Ehm, dus de, volgens hen zou de gezondheidssituatie in deze eh, landen zodanig verslechterd dat ze dus hebben besloten om de grenzen te sluiten. Wanneer er weer gevlogen wordt is nog niet duidelijk. Wegkomen uit Marokko kan ook na middernacht nog door bijvoorbeeld via België naar Nederland te vliegen. Die vluchten blijven wel gaan. 25 mensen zijn omgekomen bij een aanslag in de hoofdstad van Syrië. Tijdens de ochtendspits in Damascus ontplofte bommen die aan een bus waren geplakt. In die bus zaten militairen. 14 kwamen er om het leven, vertelt correspondent Daisy Moore. Dat zijn natuurlijk heel veel doden eh, op één ochtend. Daar zijn mensen eh, in Syrië natuurlijk ook eh, van geschrokken. De mensen die ik spreek zijn zeker angstig dat dit geweld weer zal toenemen. Waarschijnlijk zit IS erachter. Sinds de laatste ronde coronaversoepelingen zijn inbrekers weer een stuk actiever, waarschuwt verzekeraar Interpolis. We gaan weer vaker naar kantoor en de kroeg of de bios en op die momenten kunnen inbrekers hun slag slaan. Vorige week werd er in ons land 479 keer ingebroken volgens Interpolis, het hoogste aantal sinds de zomervakantie. En je zult maar schoorsteenvegen zijn. Dan heb je het nu ineens hartstikke druk. Het is nou bizar wat ik meemaak. Iedereen is houtkachels aan kopen, schoorstenen worden gebouwd. Komen er eh, gewoon heel veel nieuwe klanten bij die toch graag de schoorsteen veilig en schoon willen hebben. Komt door de gasprijs. Die is omhoog geschoten en dus laten mensen de cv uit en steken ze de haard- of houtkachel aan, zegt schoorsteenveger Rob. Ja, want als je een eh, goede houtkachel hebt, dan kan je toch je huis wel goed opwarmen tot 1, 22 graden. Bedrijven die houtkachels en haardhout verkopen gaan ook ineens lekker. Maar niet iedereen is er blij mee. Milieuclubs waarschuwen dat al die open haartjes veel fijnstof veroorzaken. Het voelt heel gezellig, zeggen ze, maar long- en astmapatiënten maak je er niet blij mee. Heb ik het weer nog. Vanmiddag zie je vaker de zon, maar er komen ook pittige buien over. Met hagel, onweer en windstoten. Het is zacht, 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland viel op de ringweg van Amsterdam de A10 Noord richting de A10 West staat tussen Landsmeer en de op 4 kilometer. Door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht, de vertraging is een half uur.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 Something that that I can touch heavenly as it calls shelter of my mind hides my love and my tear and I keep on looking for a reason which is not here can see the rainy day sitting in the chair of my cool room looking for a way to be the one who I am it's useless to cry for the things I once have known thinking it will come back and reach my home. Dit was QB in the Blizzards met The Windows of My Eyes. Zo moeder, zo dochter. Het lijkt er sterk op dat Zandvoort een nieuwe politieke partij kan verwelkomen. Bij de Kamer van Koophandel is Jong Zandvoort als politieke partij ingeschreven. Met Jerry Kramer en Kim Currensen als bestuurders. Laatstgenoemde is de dochter van de huidige VVD-raadslid Belinda Keurensen die ondanks op Facebook bekendmaakte dat ze na 20 jaar niet meer zal terugkeren op de kandidatenlijst van de VVD Zandvoort. Of Belinda helemaal stopt met de politiek, dat is niet bekend. In elk geval heeft ze met haar dochter een mogelijke politieke opvolger in huis. En ik ga door met echt bedouwen. Ik had het eerste uur van, ik heb geen zin om op te staan. En nu komt echt bedouwen met, Kom uit de bedste, mijn liefste kom uit de bed mijn liefste. Weet je niet je bent al. naar de bruidegom die in zijn hemdje staat. Oh. die speelt zijn vingers blauw. De kachel van de kerk is ook En ieder zit te barsten. Het heeft ons niet meegezeten. Ik zou het willen vergeten, ook al kan dat niet.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 no estás conmigo no quiero nada. Want ik Ik Ponte cógeme. Nu zijn we hier met z'n tweeën. Het heeft ons niet meegezeten, toch altijd samen gebleven. Voor degene die het nog niet weet, maar de Beatles dat waren een rockgroep uit de Engelse stad Liverpool. De groep was actief van 1960 tot 1970 en wordt algemeen beschouwd als de invloedrijkste band uit de geschiedenis van de popmuziek. De bezetting bestond uit John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Eerdere leden waren Stuart Sutcliffe en Pete Best. Al vrij snel na hun doorbraak kregen de leden van de Beatles te maken met hysterische reacties van voornamelijk jongere teenagemeisjes. Die tijdens concerten de muziek met hun gegil overstemden. Voor dit gedrag raakte de term 'bittermania' in zwang. Tijdens hun carrière verrichtten ze pionierswerk in de geluidsstudio... waarvoor ze in brede kring lof oogsten. Onder hun invloed groeide de popmuziek uit tot een van de Amerikaanse rhythm en blues gebaseerde genres tot een veel breder georiënteerde muzieksoort. Met de ontwikkeling en de verfijning van hun muziek zingen-songwriter duo Lennon en McCartney werden de Beatles steeds meer beschouwd als de belichaming van de gezamenlijke idealen van de sociaal-culturele revoluties tijdens de jaren 60. Hier zijn de Beatles met Love Me Do, een nummer 1 uit 1962. van Zandvoort, op 106.9 FM. We didn't speak a word. And I stayed right by her side. That's how we spent the night. I held her hand in mine. It made me feel so fine. And I. sister. I didn't think that you, but I uh, touched your little hand. Yeah, you look at me, I could see your eyes. But just as I hoped, as I hoped they would be. Well, touch your hand. Well, you must understand. I tried to look so at the man and am. I've been with her all night long, sharing a feeling that grew strong. We found ourselves a love that couldn't possibly go wrong. I still hold her hand in mine and makes me feel so fine. Dit waren de Outsiders met Touch. Nieuw Unicum bewoonster Karin is zeer enthousiast over de dagbestedingsactiviteiten van het MS Expertisecentrum Nieuw Unicum. Zij heeft daarom de dagbesteding voorgedragen voor de actie Warm Hart van de KRO en CRV. Deze omroep steunt initiatieven die positief bijdragen aan de maatschappij. Dankzij Karin maakt de dagbesteding kans op een geldbedrag tot wel 10.000 euro. Natuurlijk kan Nieuw Unicum dit geld goed gebruiken voor de dagbesteding. Vanaf vandaag kun je op Nieuw Unicum stemmen en Karin roept iedereen op om dat te doen. Help jij ons om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen? Stem op ons via de volgende link. KRO-NCRV Acties warmhart, Inzendingen Nieuw Unicum Stemmen kan tot 18 november aanstaande. En eh, vergeet niet je stem te bevestigen via de e-mail. En ik ga door met Mr. Props. Nothing really matter. she's okay, and I'm alright. she's away, I'm up all night, nothing really matters. she's nearby. It's like nothing really matters. No, nothing really matters. She completes me, sighs, she reads me right around home. It's so clear she's all that I need, all I need.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 Eén stap terug, het duurt wat langer, dus ik geef het rust. Ik tel de uren totdat jij me kust. Maar alles wat ik krijg is... Mm, mm, mm, mm. En onze woorden vonden altijd wel een weg in het donker. We wisten samen Achterin volgens Miss Montreal met een stap terug. En After Tea, Not Just a Flower in Your Hair. Weggooien kan altijd nog. Met de activiteiten Herstel, het samen... kunnen inwoners van Zandvoort hun kapotte spullen aanbieden... voor herstel of reparatie. Zodat de goederen nog een tweede leven kunnen krijgen. Vrijdag 22 oktober van 2 tot 4 is iedereen welkom in Pluspunt Zandvoort Noord. De werkzaamheden worden gratis uitgevoerd. Alleen als vervangende onderdelen of materialen nodig zijn... dienen de kosten ter plaatse worden afgerekend. Daarnaast wordt een vrijwillige bijdrage altijd op prijs gesteld, meldt ook Zandvoort, die het project begeleidt. life is brilliant My life is brilliant My love is pure I saw an angel Of that I'm sure She smiled at me on the subway She was with another man Cause I've got a plan You're beautiful You're beautiful You're beautiful when you've been living hell to me.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 In de bladkorven kunnen zij dan de bladeren kwijt die rondom het huis worden opgeveegd. Daarnaast kan bladafval ook gewoon in een GFT-container worden gedeponeerd. Als er te veel bladeren liggen en er is vanwege de verkeersveiligheid actie van Sparenlanden vereist...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 Hij is geboren in 1958 en die wordt, wordt vandaag dus 63 jaar. Dan hebben we Robert en Brink, Nederlandse televisiepresentator... geboren in 1955. En Robert die wordt er vandaag 66 jaar. Dan hebben we Tom Petty, die is helaas overleden in 2017... En hij is geboren in 1950. Hij zou dus vandaag 71 jaar zijn geworden. En Tom Petty was een Amerikaanse muzikant. In 1976 brak hij door met zijn band Tom Petty en The Heartbreakers. Zijn muzikale stijl wordt regelmatig vergeleken met die van Bob Dylan en Neil Young. Tom Petty werd in 1950 geboren, zoals ik al zei, in de staat Florida. Op zijn zeventiende ging hij van school om zich aan te sluiten bij de band Mudcrack. In deze band zaten ook de latere Heartbreakers-leden Mike Campbell. En die speelde gitaar. En Ben Mont Tesh. En die speelde keyboard. Begin de jaren 70 ging de band weer uit elkaar. Hij was ook lid van de Traveling Wilburys. Dit was een gelegenheidsband die in 1988 ontstond... op initiatief van de voormalige Beatle George Harrison.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 Maybe somewhere down the road when somebody plays line, Purple Haze. Well, it's alright, even when push comes to shove. be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side. I'm satisfied. Well, it's all.